7 uur. Maarten Stultjes met het nws Journaal. De liberale partij PAR is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen op Curaçao. De partij krijgt 6 van de 21 zetels en verslaat daarmee de MFK van oud-premier Schotten. Die partij heeft 5 zetels, net als de sociaal-democratische man. De kans is klein dat de MFK in de nieuwe regering komt. De PAR heeft al gezegd niet met Schotten te willen samenwerken. Schotten is veroordeeld voor fraude, corruptie en witwassen. Noord-Korea heeft opnieuw een raketproef gedaan. De lancering is volgens bronnen bij het Amerikaanse leger mislukt. De raket zou na een paar minuten zijn ontploft, nog boven Noord-Korea. Waarschijnlijk gaat het om een middellange afstandsraket. President Trump schrijft in een reactie op Twitter dat Noord-Korea door de test ook de wensen van China negeert. Japan veroordeelde de lancering en maakte nog eens duidelijk dat dit tegen de VN-resoluties ingaat. President Trump wil de beperkingen op het boren naar olie en gas in de noordelijke wateren van de VS terugdraaien. Hij laat onderzoeken hoe de gas- en olievelden in het Poolgebied bij Alaska en het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan kunnen worden ontgonnen. Trumps voorganger president Obama heeft het boren in die gebieden in december verboden. Obama zei toen dat het verbod permanent was. President Trump hoopt dat hij het toch ongedaan kan maken. De nationale politie heeft de Telegraaf gevraagd niet te schrijven dat de krant foute informatie had gekregen van het korps. In ruil werd ander nieuws en een interview met korpschef Akerboom beloofd. De Telegraaf had cijfers opgevraagd over misdrijven door asielzoekers. Juristen van de politie antwoorden daarop dat die niet worden bijgehouden. En dat bleek niet te kloppen. Het weer. De zon schijnt vandaag geregeld en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt rond 13 graden. Zondag wordt het 16 tot 18 graden, tot de avond blijft het droog en is het vrij zonnig. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate.